Opnieuw zijn er in Amerika vogels dood uit de lucht gevallen. Deze keer werden zo'n 500 dieren gevonden in Louisiana. Drie dagen geleden werd in de naastgelegen staat Arkansas duizenden dode vogels gevonden. Ze hadden inwendige bloedingen die mogelijk zijn veroorzaakt door extreem weer. Het weer vannacht opklaringen en droog met temperaturen tussen min 5 en plus 1. Overdag droog en rond het vriespunt. Morgenavond natte sneeuw, gevolgd door regen. Dit was het NOS And with the new day's dawning, she felt it drifting away.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 Baby, can't you see? You're the only one who can shine for. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Tonight it's very clear As we're the line Thank you. this way. All I need's place to find, and there I'll celebrate.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 Volgens het RIVM is het toeval dat de twee kinderen allebei uit de omgeving van Nijmegen komen. In totaal zijn er in Nederland nu 65 mensen overleden aan het H1N1-virus. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen waarschuwt consumenten voor eieren die mogelijk zijn verontreinigd met dioxine. Er zijn mogelijk 100.000 besmette eieren in de handel gekomen. Op de website van de Duitse deelstaat staan de serienummers van de besmette eieren. In zes noordelijke deelstaten mogen al meer dan duizend boerderijen geen producten meer leveren. De Britse zanger Jerry Rafferty is overleden. Rafferty scoorde in 1978 een hit met Baker Street. Het nummer met de kenmerkende saxofoon in het intro werd een klassieker. Rafferty schreef eerder al het nummer Stuck in the Middle with You voor zijn band Steelers Wheel. Jerry Rafferty is 63 geworden. In Texas is een gevangene die 30 jaar onschuldig heeft vastgezeten officieel vrijgesproken. De man was in 1980 tot 75 jaar cel veroordeeld voor het verkrachten en beroven van een vrouw. Hij heeft altijd gezegd dat hij het niet had gedaan. DNA-materiaal bewees zijn onschuld een paar maanden nadat hij al voorwaardelijk was vrijgekomen. New York heeft het afgelopen jaar een recordaantal toeristen ontvangen. Bijna 49 miljoen mensen brachten een bezoek aan de Big Apple en dat is 7% meer dan in 2009. In dat jaar zag New York het aantal toeristen voor het eerst dalen. De meeste toeristen waren Amerikanen, zo'n 10 miljoen mensen kwamen uit het buitenland. New York trekt van alle Amerikaanse steden veruit de meeste bezoekers. Miami en Los Angeles.